Goedenavond, ik ben Sid van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. Rusland en Oekraïne praten morgen verder in Turkije. Het is het eerste overleg tussen de landen op topniveau. De ministers van Buitenlandse Zaken spreken met elkaar. Correspondent Kizia Ekster vanuit Oekraïne. Maar de verwachtingen hier die zijn heel laag gespannen. De minister van Buitenlandse Zaken zei weliswaar... ik probeer er het beste van te maken. De eisen die we hebben zijn een onmiddellijk staakt het vuren... en een einde aan de gruweldaden. Ook vandaag gingen Russische beschietingen en bombardementen gewoon door. Oekraïne heeft meer dan 40.000 mensen uit de steden geëvacueerd. Wereldwijd wordt er fel gereageerd op de aanval van de Russen op het kinderziekenhuis in Mariupol. Artsen en ziekenhuizen mogen nooit, maar dan ook nooit, een doelwit zijn, zei een VN-woordvoerder. En ook de Britse premier Boris Johnson is geschrokken. De Britse regering wil nu raketten sturen naar Oekraïne, maar ziet een no-fly zone niet zitten. The reality is that setting up a no-fly zone would lead to a direct confrontation between NATO and Russia. We believe that the best way of tackling this threat is to help uh, the Ukrainians with the Starstreak air defense systems that we will be supplying. Die Starstreak-raketten kunnen met extreem hoge snelheid doelen in de lucht raken. De afgelopen twee maanden zijn meer Nederlanders met corona besmet geraakt dan in heel 2020 en 2021 bij elkaar. Dat zegt bloedbank Sankin. Vooral onder jongeren ging het hard. Van alle 18 tot 25-jarigen heeft meer dan de helft de afgelopen twee maanden corona gehad. Sinds carnaval en wintersport loopt het aantal besmettingen opnieuw op. Vandaag werden er 74.000 positieve tests gemeld. De Ajax-vrouwen hebben met 5-1 gewonnen van FC Twente in de kwartfinales van de KNVB-beker. Daarmee zijn nu alle halve finalisten bekend. Naast Ajax zijn ook PSV, Excelsior en ADO Den Haag door naar de volgende ronde. Het weer nog, het is een heldere nacht. Het koelt af naar rond het vriespunt. Morgen lijkt best op vandaag, alleen wordt het wat warmer met 14 tot 16 graden. Zin in Zandvoort is zin in ZFM. ZFM. Met nu Sea of Love. Het is woensdagavond. Tijd voor Sea of Love. There's something I can do I'm standing here I don't know what to say Feeling helpless without you want to hold you in my arms I see your eyes shining so warm and bright Wanna fall into your charms I don't care what you said and what you've done Fred hij met The Sea of Love. Zandvoort Radio 106.9 FM. Volg ons via je smart app en like ons op Facebook. Check www.zfmzandvoort.nl voor alle informatie. Let me be your hero. U luistert naar Fred Heij met The Sea of Love. Would you dance if I asked you to dance?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 hij met The Sea of Love. within my soul. Jones hoor je hier met The Sea of Love. à l'Orient embrasser les tsarines mal caché. Et si je l'ai balcón Met nu de Sea of Love. radio? Dat kan, want ook in dit uur is het jouw muziek, jouw keuze.